Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ook de TT in Assen gaat dit jaar niet door. De motorrace is altijd het laatste weekend van juni... maar door de coronacrisis is de 90ste editie verplaatst naar juni volgend jaar. Het is voor de eerst in 75 jaar dat de TT niet op de geplande datum wordt verreden. Ook de races in Duitsland en Finland zijn geschrapt. Muziekdienst Spotify merkt dat gebruikers zich anders gedragen... omdat ze veel minder buiten de deur komen. Veel mensen vertonen min of meer hetzelfde luistergedrag als in het weekend. Bijvoorbeeld vooral bij podcastluisteraars is dat goed te zien. Waarschijnlijk doordat minder mensen onderweg zijn. Tegelijkertijd luisteren meer mensen naar meditatie- en gezondheidspodcasts. Spotify maakte verder bekend dat de omzet is gestegen tot 1,84 miljard euro. Het aantal gebruikers nam wereldwijd toe tot 286 miljoen... waarvan er 130 miljoen betalend lid zijn. In Zuid-Korea zijn bij een brand op een bouwplaats zeker acht bouwvakkers omgekomen. Er wordt nog gezocht naar tientallen anderen. De brandweer gaat ervan uit dat zij de brand ook niet hebben overleefd. Het vuur ontstond in een ondergronds deel van een distributiecentrum. Vermoedelijk na de ontploffing van een stof die wordt gebruikt bij het aanbrengen van isolatie. Alle leden, medewerkers en bezoekers van het Europees Parlement in Brussel... moeten voorlopig een mondkapje dragen of vanuit huis werken. staat in een voorstel van het bestuur van het parlement. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden... mag per parlementariër één medewerker op kantoor in Brussel zitten. De rest moet thuis werken. Op afdelingen van het parlement in Luxemburg zijn mondkapjes al verplicht... door een richtlijn van de Luxemburgse regering. Over het parlement in Straatsburg staat niets in het voorstel. Het weer is vanmiddag zo goed als droog, bij 13 tot 17 graden. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten opnieuw regenen. Ook morgen zijn er buien, het wordt dan 12 tot 16 graden.